Kees Groot met het NOS-journaal. Deeltijd werkte in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam, heeft zijn ontslag ingediend. Hij zegt dat de directie van het ziekenhuis bij herhaling geen gebruik wilde maken van zijn deskundigheid over patiëntveiligheid. Het Maastad heeft al tijden te kampen met een multiresistente bacterie. Het ziekenhuis betreurt het vertrek van de akst. In het noorden van Nederland zijn de publieke FM-zenders vanaf vanavond naar verwachting weer beter te ontvangen. In Assen is een noodmast neergezet die het signaal uit Hilsum doorgeeft. Sinds de brand in de zendmast van half juli is de ontvangst van de zenders in Noord-Nederland slecht. Door de problemen met de zendmast Lopik is het FM-signaal in Midden-Nederland nog niet goed. Als noodoplossing neemt de Nederlandse publieke omroep tijdelijk een AM-zender in gebruik die in Engeland staat. De Noorse politie zoekt niet meer naar vermisten op het eiland Utøya. In het water wordt nog wel gezocht. Hoeveel mensen er nog worden vermist durft de politie niet te zeggen. Het jongste slachtoffer is een meisje van 14. Onder de doden zijn twee buitenlanders, een vrouw uit Denemarken en een vrouw uit Georgië. Bij een inval op een woonwagenkamp in Oorschot zijn twee mannen van 50 en 81 jaar opgepakt vanwege verboden wapenbezit. Op het kamp zijn behalve wapens ook pepperspray, munitie en een paar kilo hennep gevonden. Aan de inval deden 70 mensen mee van politie, marechaussee, gemeente en het energiebedrijf. Twee politieagenten die in augustus vorig jaar een man in Nijmegen doodschoten worden niet vervolgd. Volgens het OM handelden ze uit zelfverdediging. De man bedreigde de agenten met een mes en stak een politiehond neer. Omdat hij bleef dreigen schoten de agenten op de man. Die werd dodelijk geraakt in de borst. Bij aanvallen van de Taliban in Uruzgan zijn zeker 19 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Gewapende mannen vielen vanochtend verschillende overheidsgebouwen in Tarin Koot binnen daarna braken gevechten uit tussen de Taliban en NAVO-troepen. Het weer, vanavond wat opklaringen en een graad of 16. Morgen veel bewolking en vrijwel overal droog. Met een graad of 20 is het duidelijk koeler dan vandaag. Dit, was... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en de afrit Bunschoten 4 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 7 kilometer door wegwerkzaamheden. De A10 de ring van Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3.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 你长得好，好。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

tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 元で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 Have I told you how good it feels to be me? since I